Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De Raad van State, die de overheid advies geeft als ze met nieuwe wetten willen komen... geeft een dikke onvoldoende aan minister Faber. Zij wil met nieuwe wetten het asielbeleid een stuk strenger maken... Maar volgens de Raad van State gaan die nieuwe wetten helemaal niet helpen om het aantal asielzoekers te verminderen. Oppositiepartijen zijn er niet over te spreken. En NSC roept het kabinet op om te stoppen met aanrommelen. Over een half uurtje vertrekt vanaf Amsterdam Centraal weer de eerste rechtstreekse trein naar Londen. Als je dit hoort kan je voortaan weer vier uur lang op je stoeltje blijven zitten beste eh, reizigers, dus een hele goede middag en welkom op deze Eurostar-trein naar Londen St. Pancras. Want als je met de trein van Nederland naar Londen gaat, hoef je niet meer uit te stappen in Brussel om je paspoort te laten checken. Omdat er verbouwd werd op Amsterdam Centraal, kon dat lange tijd niet daar. Nu dus weer wel, waardoor je kan blijven zitten tot Londen. Tijdens de verbouwing van de terminal op Amsterdam CS pakten minder mensen de Eurostar naar Londen dan daarvoor. De Britse premier Starmer heeft voor het oog van de camera's een HIV-test gedaan. Het virus dat aids veroorzaakt staat deze week centraal in een testcampagne in het Verenigd Koninkrijk. De premier wilde laten zien hoe makkelijk een thuistest werkt. There we go. Is that enough? That'll be enough. So if you want put that on it. Is it. And we've got this big mission, which is to stop all new cases by 2030. So this is part of the way in which we can do that. De Britse premier wil dus dat er in 2030 geen nieuwe HIV-besmettingen meer zijn. En hoofdstuk nummer zoveel in de shitshow rondom Kanye West. Het enige dat er op dit moment op zijn website Yeezy.com te zien is... is een wit t-shirt met een hakenkruis erop. En dat nadat hij in een reclamespot tijdens de Super Bowl iedereen ook opriep om die site te bezoeken. Once again I had to shoot it on the iPhone. Um, um, um, go to Yeezy.com. Het t-shirt heet HH01, dat staat voor Heil Hitler. Eerder schreef J ook al op X dat hij een nazi is en dol is op Hitler. Het weer dan een grijze dag bij een graad of 4 vandaag. Alleen in het noorden breekt af en toe de zon door.